Op de ledenvergadering van de partij zei de Amsterdamse fractievoorzitter Telleman dat ze ingaat op de uitnodiging van GroenLinks. Die partij liet vorige week weten dat ze opnieuw in gesprek wil met de PvdA en D66. Eerdere onderhandelingen liepen op niets uit. Breekpunt voor D66 was de benoeming van de PvdA Ascher tot waarnemend burgemeester. Tijdens de vergadering bleek dat veel leden van D66 vinden dat de partij een te groot punt heeft gemaakt van die benoeming. Het is nog onduidelijk of de PvdA openstaat voor nieuwe gesprekken. Het Indonesische eiland Sumatra is getroffen door een zware aardbeving. Voor zover bekend zijn daarbij geen slachtoffers gevallen en is er geen grote schade aangericht. De beving had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in de Indische Oceaan, zo'n 200 kilometer ten westen van de provincies Aceh en Noord-Sumatra. In onder meer de steden Medan en Banda Aceh viel de stroom uit en gingen veel mensen in paniek de straat op. Voor het gebied gold enige tijd een tsunami-waarschuwing, maar er zijn geen grote vloedgolven geweest. In Noord-Korea is een Amerikaan veroordeeld tot acht jaar dwangarbeid... omdat hij illegaal de grens is overgestoken. Dat bericht de staatsmedia in Noord-Korea. De man van 30 werkte als leraar in Zuid-Korea en drong het noorden eind januari via China binnen. Hij zou voor de rechtbank schuld hebben bekend aan alle aanklachten. Vertegenwoordigers van de Zweedse ambassade waren aanwezig bij de rechtszaak. Zweden behartigt de belangen van de VS in Noord-Korea. Vorig jaar werden twee Amerikaanse journalisten vrijgelaten... na bemiddeling door de voormalige president Clinton. Het weer vannacht helder bij een graad of 6.